Ik ben met jou niet getrouwd. Ik heb met jou toch niks te maken. Ik kan niet van je houden, dat zijn toch mijn eigen zaken. Ik ben met jou niet getrouwd. Ik heb met jou toch niks te maken. Ik kan niet van je ben met jou niet getrouwd. Ik heb met jou toch niks te maken. Ik kan niet van je houden, dat zijn toch mijn eigen zaken. Schreeuw toch niet zo in mijn oren. Salut, ordinaire madame. Jouw ware aard komt Ik ben met jou niet getrouwd. Ik heb met jou toch niks te maken. Ik kan niet van je houden, dat zijn toch mijn eigen zaken. Ik ben met jou niet getrouwd. Ik heb met jou toch niks te maken. Ik kan niet van je van je houden, dat zijn toch mijn eigen zaken. Ik heb genoeg van jouw praatjes, Liet ze een ander maar voor. Jij kunt nog lang op me wachten, maar ik ga er reus echt vandoor. ben met jou niet getrouwd.